5 uur. Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Veel hoger te zijn dan in eerste instantie werd gemeld. Bij de brand op een festival zijn meer dan 500 mensen gewond geraakt... van wie er 183 slecht aan toe zijn. Op het festival waren duizenden mensen afgekomen. Er werd gekleurd poeder de lucht ingeschoten... dat waarschijnlijk te dicht bij de hete lampen kwam poeder vatte vlam en explodeerde. Festivalgangers renden in paniek weg, maar door al het poeder in de lucht konden veel mensen de uitgang niet vinden. De Taiwanese autoriteiten doen onderzoek naar onder meer de organisatoren van het festival. Het referendum in Griekenland over het reddingsplan van de schuldeisers gaat volgende week zondag door. Het Griekse parlement heeft vannacht ingestemd met de volksraadpleging. De Griekse premier Tsipras was fel tijdens het debat voorafgaand aan de stemming. Hij zei dat het voorstel van de schuldeisers een belediging is voor Griekenland. Tsipras benadrukte ook dat Griekenland geen bezoeker is in Europa, maar een lid met dezelfde status als de andere lidstaten. Tsipras zei dat hij zeker weet dat het Griekse volk massaal nee zal stemmen bij het referendum. In Kuwait is een handlanger opgepakt van de man die vrijdag een aanslag pleegde op een Sjiïtische moskee. Hij reed de dader vrijdagmiddag naar het gebedshuis in Kuwait-stad, waar hij zichzelf opblies. Bij de aanslag vielen 27 doden en meer dan 200 gewonden. De doden zijn gisteren onder grote belangstelling begraven. Er waren al 18 mensen opgepakt die bij de aanslag betrokken zouden zijn. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. Het weer, hier en daar is het mistig, bij een graad of 11. De dag begint met zon, maar later wordt het vanuit het westen bewolkt en valt wat lichte regen. Het wordt 19 tot 24 graden. Maandag valt nog een bui, vanaf dinsdag blijft het droog en daarna wordt het tropisch warm.